Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne en Rusland hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd een oudere vrouw gedood... en ontstond brand op het dak van een wooncomplex... meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Rusland voerde ook aanvallen uit op het westen van Oekraïne... in de buurt van de grens met Polen. Het Poolse leger heeft daarom vliegtuigen ingezet om het luchtruim te beschermen. Bij een Oekraïense aanval in het zuiden van Rusland werd een olieraffinaderij geraakt. Daar raakte voor zover bekend niemand gewond. Duizenden mensen in Washington D.C. zijn de straat op gegaan om te protesteren tegen de inzet van de Nationale Garde. Sinds vorige maand zijn er troepen gestationeerd in de Amerikaanse hoofdstad... om, volgens president Trump, de buitensporige criminaliteit in de stad aan te pakken. Uit cijfers van de politie blijkt echter dat de totale criminaliteit juist is afgenomen. De demonstranten eisen dat de Nationale Garde weer vertrekt uit Washington D.C. President Trump is van plan in meer steden troepen in te zetten. Hij noemde eerder al Chicago, waar het volgens hem een puinhoop is. De Amerikaanse piloot die ruim twee maanden vastzat op een Chileense basis op Antarctica is daar weer weg. De tiener was daar zonder toestemming geland en werd aangekondigd voor het verstrekken van valse informatie over zijn vluchtplan. Die aanklacht werd vorige maand al ingetrokken, maar door het winterse weer kon hij nog niet weg. Met een marineschip is hij nu naar Chili gebracht. De Belarusische Arina Sabalenka heeft de US Open gewonnen. Het is de tweede keer op rij dat ze het tennistoernooi wint. In twee sets versloeg ze de Amerikaan Amanda Anisimova. Voor Sabalenka is het de vierde keer dat ze een Grand Slam toernooi wint.